Zes uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Drugscriminelen passen zich razendsnel aan aan de gevolgen van de coronacrisis... zegt de Rotterdamse politiechef Westerbeke. En het AD noemt hij als voorbeeld cocaïne... die in een lading met medische hulpgoederen is gevonden. Straatdealers zoeken vaak drukke parkeerplaatsen op van bijvoorbeeld supermarkten. Volgens de politiechef gaat de internationale drugshandel onverminderd door. De corona-epidemie dreigt in Duitsland weer terrein te winnen... blijkt uit de licht gestegen besmettingsgraad. Die ligt nu weer op 1, wat betekent dat een besmet persoon... gemiddeld precies één ander aansteekt. Eerder deze maand lag de besmettingsgraad in Duitsland nog op 0,7. In de buurt van Parijs is een man bij een verkeerscontrole gisteren ingereden op twee motoragenten, van wie er één zwaar gewond raakte. De dader zei dat hij handelde uit naam van IS. Mogelijk zijn er meer daders. Vlak voor de aanslag ging er bij de verkeerscontrole iemand vandoor in een auto. Webshops draaien een recordomzet door de coronamaatregelen. In de week van Pasen was de gezamenlijke omzet tientallen miljoenen euro's hoger dan vorig jaar. Mensen kopen veel doe-het-zelf, tuin- en entertainmentproducten voor thuis. De thuiswerkers kopen bovendien veel kantoorspullen online. Met webshops voor toerisme gaat het juist dramatisch. Tide Herma is overleden, 99 jaar oud. De Nederlandse zakenman werd in 1975 ontvoerd door een IRA-afsplitsing... toen hij in Ierland werkte voor een onderdeel van AXO. De ontvoerders eisten de vrijlating van drie IRA-leden. Na weken gaven ze zich over en kwam Herma vrij. Hij was in Nederland later nog directeur van het Rode Kruis... en interim manager bij de omroep Veronica. Het weer in het noorden begint de dag nog met een beetje zon. Verder is het bewolkt en vanuit het zuiden gaat het regenen. Aan het einde van de middag kan de zon nog even doorbreken en het wordt 12 tot 19 graden.